Deze coronatijden zorgden ook voor veel meldingen. Dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die een winkel worden geweigerd... omdat ze geen winkelwagentje of mandje bij zich hebben... vanwege een beperking dat dat bijvoorbeeld niet mogelijk is. Stel, je zit in een rolstoel. En eh, ook over de mondkapjes. Sommige mensen hoeven bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn... of een beperking hebben geen mondkapje te dragen... maar worden wel geweigerd in winkels. De meeste klachten gingen over discriminatie op basis van herkomst en huidskleur. Er komt een vierde AstraZeneca-fabriek bij. En wel in Leiden. Een Leids bedrijf heeft toestemming om de vaccins te produceren. Die zijn ook voor Nederland en andere EU-landen. De politie heeft bijna 40 wapens gevonden in het huis van een man in Roosendaal in Brabant. Toen hij gisteren werd aangehouden zat er ook een jongen van 18 in zijn auto. De politie is gisteren al bij de jongen thuis wezen kijken. Daar vonden ze ook een hele berg wapens. Ze zitten allebei vast. En wat ze gaan doen is nog onduidelijk, maar ze gaan iets doen. De spelers van het Nederlands elftal. Morgenavond rond de wedstrijd tegen Letland maken ze een statement over de situatie in Qatar. Zegt Oranje-verdediger Matthijs de Licht. We hebben het al heel lang besproken. Het is natuurlijk een eh, best wel gevoelig onderwerp. En eh, ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat wij, uh, omdat onze mening is. Wij vinden natuurlijk ook dat het... ja, dat het een hele, hele lastige situatie is met, met de, de arbeidersrechten daar. En eh, ja, we hebben daar heel veel over gesproken, zeker. In Qatar zijn bij de werkzaamheden voor het WK duizenden mensen omgekomen. De spelers van het Duitse elftal maakten gisteravond al een statement. Zij gingen vlak voor de wedstrijd op de foto met shirts met de tekst Human Rights. Het weer, zacht dagje vandaag. Het is een graad of 15. Vanavond komt er vanuit het westen wel regen aan. Ook morgen buien, pas later weer opklaringen. En dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 huilen niet meer als toen Zijn we dan rides on magic carpets It's a fairy tale to me, but you're in tune Shattered by the final frame of the moon It's seen a generation We'll make this our plan to understand. We'll make this our make. to you stop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 Ruim de helft van de gemeente heeft zelf al een lachgasverbod ingevoerd... en wacht niet op een landelijk verbod, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Cardiologen riepen daar ook al toe op na een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers... door overmatig lachgasverbruik. De oudverkenners Ollongren en Jorisma zijn bereid om de Kamer in een debat... een toelichting te geven op hun werkzaamheden als verkenner. En dat verslag moet dan de basis zijn voor een Kamerdebat. En de Tour de France van 2023 gaat van start in Bilbao... Dat heeft de organisatie bevestigd. Daarmee keert de Tour voor het eerst sinds 1992 weer terug in het Spaanse Baskland. Het weer, vanavond regen met kans op hagel en onweer en een graad of 4. Ook morgen eerst nog buien, later opklaringen en dan wordt het een graad of 9. 天。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

extremo, extremo, extremo, extremo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 says you'll catch me wherever I fall You say it best When you say nothing at I'm on a good thing right here. That's why I say.